zowel wil ze voorkomen dat omwonenden die zich storen aan het geluid van de kinderen het buitenspelen laten verbieden. Volgens Kramer is het voor de ontwikkeling van kinderen essentieel dat ze voldoende buiten spelen. Daarom geldt er in de uren dat basisscholen en kinderdagverblijven open zijn geen beperkingen meer voor het stemgeluid. Het aantal banen in Nederland is in het tweede kwartaal afgenomen tot 7,9 miljoen. Dat blijkt uit cijfers van het CBS. Ten opzichte van het eerste kwartaal daalt het aantal banen met 55.000. De grootste krimp die het CBS ooit heeft gemeten. Veruit de meeste banen die verdwenen waren banen. In de collectieve sector, zoals in de zorg, kwamen er juist banen bij. In Oeruzgan profiteert ongeveer de helft van de bevolking van de aanwezigheid van de Nederlandse troepen. In Tarinkot, Derawood en Chora is het dankzij de Nederlanders veiliger geworden en vindt er ook opbouw plaats. Maar in de rest van Oeruzgan is de Taliban de laatste jaren sterker geworden. Dat blijkt uit onderzoek. In het onderzoek staat verder dat het provinciebestuur slecht functioneert. Dat ondergraaft het vertrouwen van de bevolking in de Nederlanders. Omdat veel Afghanen het provinciebestuur verbinden met de buitenlanders. De onderhandelingen over de AOW in de SER zitten in een impasse. Werkgevers en werknemers hebben nog een week om eruit te komen, maar het overleg zit muurvast. SER-voorzitter Kan doet nog een laatste poging om een akkoord tot stand te brengen. Hij zou werken aan een voorstel dat de mogelijkheid biedt om met 65 jaar te stoppen met werken, maar dan voor een lagere AOW-uitkering. Het weer, in het noorden geregeld zon, in het zuiden veel bewolking en wat lichte regen.